grafje van zijn moeder Sneekt hij man wat heb misdaan Waarom toch liet jij je jongen Eenzaam op de wereld staan Mami ik kan jou niet missen Ben zo klein en zo alleen Ik kan nergens liefde vinden Waarom ging je van me heen? Mami, ik breng u rozen, rozen van uw kleine man. Mami, ik breng u rozen, rozen van kleine Jan. Als hij smiddags uit de school kwam, was zijn eerste gang naar moe. In zijn hand een bosje rozen, ging hij naar haar graf dan toe. Hij zei, 'Mam hier is je jongen, heus u kunt ervan op aan. Dat zolang als ik zal leven, rozen op je graf je staan. rozen van uw kleine man. Mami, ik breng u rozen, rozen van kleine Jan. Toen hij smiddags naar het graf wal van zijn allerliefste man, zag hij niet die grote waken die opeens de weg opkwam. De chauffeur kon niet meer remmen is daarna zo snel gegaan Nog hoor ik zijn laatste woorden Voor het met hem was gedaan Mami, nu krijgt u geen rozen Rozen van uw kleine man